Aanhangers van de tegenpartij die waren het daar niet mee eens. En zij bestormden het veld en gingen met stenen gooien. En daar is weer op gereageerd door ordentroep met traangas. Dus ja, al snel was het echt een eh, enorme chaos. Mensen raakten in de verdrukking, werden ondergelopen. Op sociale media gaan ook beelden rond van voetbalsupporters die in paniek over hoge muren rondom het en er zijn ook beelden die rondgaan van de vele slachtoffers die zijn gevallen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook veel kinderen. De wedstrijd was georganiseerd door de overheid in Guinea en die krijgt daarom veel kritiek. De politie van Australië heeft hun grootste partij kook ooit onderschept. Aan boord van een zeilboot vonden ze 2340 kilo. De smokkelaars riskeren nu een levenslange gevangenisstraf. Omgerekend is, is de in beslag genomen partij ook 470 miljoen euro waard. In 9 van de 10 Volkswagen-fabrieken in Duitsland wordt vandaag gestaakt. Het gaat niet lekker met het autobedrijf. En daarom wil de directie de lonen met 10% verlagen. Vakbonden willen juist dat medewerkers meer gaan verdienen. De actie van vandaag wordt een waarschuwingsstaking genoemd en duurt twee uur. En december is een maand om je lekker vol te vreten. Van Sinterklaas tot alle etentjes rond kerst. Lang niet al het gemaakte eten komt uiteindelijk op jou en mijn bord terecht. Een flink deel wordt weggegooid. Bijvoorbeeld omdat partijen worden afgekeurd. Hartstikke zonde natuurlijk. In Limburg wordt er daarom veevoer van gemaakt. Je ziet hier dus kerstmannen van snoep, sterren, sneeuwpoppen, klokjes, kerstbomen. Deze producten worden allemaal vermalen. Daarna wordt heel erg gemengd. Dan maken we weer brokjes van, kleine brokjes. En daarna gaan ze, op het moment dat het ons past, in het varkensvoer. Het wordt dus een ingrediënt. Waar wij onze neus voor ophalen, wat wij niet meer goed genoeg vinden... of het is over de datum, ja, voor een varken is dat niet belangrijk. Ook in andere tijden van het jaar krijgt het bedrijf afgekeurd of oud voedsel... zoals veel mislukte stroopwafels. Het weer grijs met regen of motregen. Later zijn er opklaringen met vooral in het westen ook wat zon.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland wordt bij de meeste fabrieken van Volkswagen vandaag het werk neergelegd. Vakbond IG Metaal spreekt van waarschuwingsstakingen die telkens twee uur duren. Die worden gehouden uit protest tegen een reorganisatie. De Iraanse rapper Toumas Shalehi is gisteren vrijgelaten uit de gevangenis. Eerder dit jaar werd hij ter dood veroordeeld... omdat hij met zijn muziek uitgroeide tot stem van de protestbeweging tegen het Iraanse regime. Saleh, zijn doodstraf werd in juli ingetrokken. Het aantal asielzoekers dat gaat werken is dit jaar flink toegenomen. Het zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. De stijging komt vooral doordat asielzoekers nu het hele jaar mogen werken... in plaats van een klein half jaar. Het weer bewolkt en af en toe een bui bij 11 graden.